Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het toestel kwam nauwelijks van de grond, kantelde en kwam met zijn wieken in het gras. De helikopter is daarna uitgebrand. Volgens een ooggetuige konden twee inzittenden zelf uit het wrak klimmen. Het OM is niet verplicht om de Belastingdienst actief te informeren over schikkingen met criminelen. Dat schrijven minister Opstelten en staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer op vragen over de deal die staatssecretaris Teven in 2000 als officier van justitie sloot met een crimineel. De Belastingdienst is destijds niet over de deal geïnformeerd, maar volgens het kabinet hoefde dat ook niet. Opstelte benadrukt dat het college van procureurs-generaal met de deal heeft ingestemd. De minister hoefde volgens de toen geldende regels niet meer te worden geïnformeerd. Later vanmiddag is er een kamerdebat over de deal. Een van de twee mensen die op een festival in Texas omkwamen toen een auto op het publiek inreed is een Nederlander van 35. Het ongeluk gebeurde vannacht. In Austin is het mediafestival South by Southwest bezig. Daarom waren er veel mensen op straat. De dader had gedronken, hij was op de vlucht voor een politiecontrole. Volgens de politie zijn er 23 gewonden, van wie er vijf in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De rechter in München heeft Bayern-voorzitter Uli Heunes veroordeeld tot 3,5 jaar cel wegens belastingontduiking. Twee jaar minder dan de eis van het OM. Tijdens het proces bleek dat Heunes ruim 27 miljoen euro voor de Duitse fiscus had achtergehouden. Het geld stond op een Zwitserse bankrekening waarover hij geen aangifte deed. Het weer volop zon, in het westen ook wat bewolking. Het wordt 14 tot 18 graden, op de Wadden iets koeler. Morgen meer bewolking, in het zuiden vrij zonnig. Het is dan 9 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A7 vanuit Zaandam naar Horen tussen Purmerend en Avenhoorn 8. En eh, de rechterreis ook is daar dicht vanwege een eh, vrachtwagen met een lekke band. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 o staat tussen de afrit voor Volendam en het knooppunt Watergraasmeer 6 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. En op de A28 naar Utrecht is bij Hoeverlaken de linkerreis ook dicht.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 En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. Goedemiddag. goede middag. Vandaag zijn we gestart met een oudje van Raymond O'Sullivan. Oftewel Gilbert O'Sullivan uit 1971. Het maakt niet uit hoe ik het probeer, no matter how I try. Gisteravond bij Martijn van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Vandaag op ZFM. Nu moet ik eigenlijk moet ik tromgeroffel horen, maar dat gaat helaas niet. Onze intending voor het, voor het Songfestival. Volgens Insiders binnengekomen op nummer 1 van de top 40 lijsten. De Common Linnards, oftewel Ilse de Lange en Waylon... met Calm After the Storm. De klapper van de week! Altijd weer ZFM. kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog niet. Het is net alweer mezelf verloren ben. Het is net alweer de diepste dalen ken in het hart van Na korte dagen en kou kijken we allemaal uit naar het voorjaar. Het jaargetijde waarin Zandvoort aan zee tot bloei komt. De strandpaviljoens zijn weer opgebouwd, de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, de dagen worden weer langer en de temperaturen stijgen. Tijd voor lange wandelingen door de duinen en over het strand om vervolgens van het voorjaarszon te genieten op een van de vele terrasjes. Tijd voor Zandvoort aan zee. Midden in de Randstad, tussen IJmuiden, Haarlem en Zandvoort, ligt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Eén van de 20 nationale parken van Nederland. Dit 3800 meter hectare wijd duingebied bevat jonge, kalkrijke duinen, brede stranden en fraaie binnenduinbossen. Aan cultuurhistorische ontbreekt het ook niet. Een eeuwenoude landgoederen en buitenplaatsen. Het oude zeedorplandschap en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft een grote afwisseling aan landschap en bevat zeldzame flora en fauna. Zo zijn hier bijzondere vogels, vlinders en duinplanten te vinden. U kunt ook konijnen, reeën, herten en zelfs grote grazers als paarden en ponies, Schotse hooglanders en wisseenden tegenkomen. Bezoekerscentrum te Kennen Duinen geeft informatie over dieren en planten die leven in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het bezoekerscentrum is gelegen aan de Zeeweg nummer 12 in Overveen bij ingang Koevlak.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 Ook de 15e, Bubbelwagenquiz, Hoe goed kent u Zandvoort? Hotel Faber, aanvang 8 uur s avonds. De 16e, Classic Concert, Wing Ensemble, Protestantse Kerk, aanvang om 3 uur s middags. De 16e, Adam Spoor, Jazz in het Wapen, aanvang 4 uur s middags. De 17e, verkiezingsdebat, gemeenteraadverkiezingen, Theater de Krocht, aanvang 8 uur s avonds. De 19e, verkiezingsuitslag, gemeenteraadsverkiezingen, Theater de Krocht, aanvang 9 uur s avonds. De 23e Auto Max Street Power Circuit Park Zandvoort. Ook de 23e om de 10.000 stappen wandeling, verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10 uur. Anita Meijer mag binnenkort de Radio 5 Nostalgia Urverprijs in ontvangst nemen. Anita, die dit jaar haar 60ste jaren viert... doet dit op 12 mei tijdens een special voor haar georganiseerd in het concert in Leiden. Ze wordt daarmee geëerd voor haar oeuvre en bijdrage aan het Nederlandse muziek. como está tão legal. Você na you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all is said and done, you're gonna say you miss me. You're gonna say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. Gezondheidsplein. In deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Deze week in EHBO in de notendop hulp bij flauwvallen. Flauwvallen kan plotseling gebeuren. Maar iemand kan het ook voelen aankomen. Je ziet dan zwarte vlekken voor je ogen. Het zweet breekt je uit. Maar ondertussen is je huid koud. Ook treedt een gevoel van zwakte en misselijkheid op. Als iemand voelt dat hij gaat flauwvallen, is het belangrijk hulp te bieden. Wat kan je doen als iemand gaat flauwvallen? Als het slachtoffer voelt dat hij gaat flauwvallen, laat hem dan plat op de grond liggen. Zorg dat de benen iets hoger liggen dan de rest van het lichaam. Zo wordt namelijk de bloedtoevoer naar de hersenen verbeterd. Zorg dat het slachtoffer voldoende frisse lucht krijgt. Zet eventueel ramen of deuren van de ruimte open. Maak kleding die de ademhaling hindert los. Controleer ondertussen telkens de ademhaling en hartslag. Zakt het slachtoffer weg en is hij twee minuten buiten bewustzijn... bel dan 112 en leg hem als hij nog ademt, op zijn zij in de stabiele zijligging. Als hij niet meer ademt, start dan met de reanimatie. Komt het slachtoffer weer bijna het flauwvallen, zeg hem dan nog even te blijven liggen, alvorens rustig te gaan zitten en op te staan. Let op dat de slachtoffer mogelijk opnieuw kan flauwvallen. In de EHBO in de notendop volgende week hoe wij een mitella kunnen aanleggen. Voor de tweede maal deze maand werd door de stichting Jazz in Zandvoort een concert georganiseerd. Afgelopen zondag was het accordeonist André Vrolijk... die op het podium van Theater de Krocht bezette. Uiteraard met Erik Timmermans op zijn contrabas... en op de vleugel Jane-Louis van Dam. Jeroen van Dijk bemande ditmaal de percussie. Ondanks het prachtige weer was de krocht goed gevuld... met vooral veel liefhebbers voor de accordeon. Nee, echte jazz was het niet... Maar het samenspel tussen muzici was er niet minder om. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Maar je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers en trouw nu gauw. Maar nooit met zo'n mooie vrouw. Anders heb je een reuze last. Ben je in je eigen huis te gast. Trouw je toch met zo'n mooie juf. Praktiseer je steeds weer Heb ik het nu wel goed gedaan? Hoe zal dit nu verder gaan? Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je gaat je steeds af en zijn we wel trouw. En als eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers Dat gebeurt toch maar al zo vaak. Nou zeg dan, ik heb geen mooie vrouw. Maar zij blijft mij voor altijd trouw. Want je bent toch niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als ze eindelijk in je armen rust. Dan zijn er weer kapers op de kust. <laughs> hey, Bart! Yeah. Ik zag je vrouw gisteren! Met wie? <laughs> Waar vindt u zoveel ruimte en rust in de drukke Randstad? Juist, in de Amsterdamse waterleidingduinen. Een uniek gebied, want u mag hier buiten de paden begeven. En hier kunt u dus letterlijk struinen door de natuur. Een grotere verscheidenheid aan planten komt u nergens anders in Nederland tegen. Ook de fauna is goed vertegenwoordigd martelachtige, eekhoorntjes, vossen, konijnen, het zit er allemaal. U vindt hier meer dan 100 verschillende vogelsoorten en in een aantal bunkers uit de oorlog huizen talloze vleermuizen. U treft er ook groter wild aan. In de herfst hoort u de herten volop burlen. Met dit prachtige geluid proberen de mannetjes de vrouwtjes te lokken. Het gevolg is dan ook in het voorjaar dat er volop kleine hertjes rondlopen. De waterlijn in Duinen is het domein van de wandelaars. Fietsen is hier niet toegestaan. Rondom loopt wel een uitgebreid net van fietspaden, onderdeel van het fietsknooppuntnetwerk, en fietsroutes waarvoor u verkrijgbaar zijn bij het VVV in Zandvoort. De natuur in Zandvoort aan Zee kenmerkt zich door een rijk aanbod aan flora en fauna.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 Oh baby man. I get so lonely when I do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. If you were there, we two could hug and kiss and never tire. I'm on fire you are my one desire. I get so lonely when I dream about you. Why can't you be there? Tossing and turning in my slumber. Oh, baby, oh. holding you, it seems. Oh, baby, I give you kisses without number, but only in my dreams. Oh, baby, my. I get so lonely when I about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. In de Tweede Wereldoorlog had voor de mooie Zandvoort desastreuze gevolgen. Na de gedwongen evacuatie in 1942 werd de oude dorp door de bezetters nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. Er werden bunkers gebouwd en in de duinen werden lanceerplaatsen voor V1-raketten aangelegd. De werken waren onderdeel van de beroemde Atlantikwal, een verdedigingslinie waarmee de bezetter een aanval vanuit zee dacht te kunnen afslaan. Deze Atlantikwal werd in zeer korte tijd door de Duitsers aangelegd en liep vanaf het noordelijke puntje van Noorwegen tot aan de Spaanse-Franse grens naar bij Biarritz en was ruim 2600 kilometer lang. Na de oorlog stond de wederopbouw vooral in het teken van de woningbouw en verschenen er luxe flatsen aan de kust. In de jaren 50 nam de recreatie echter weer een vlucht en groeide Zandvoort uit tot de plaats die het nu is een belangrijke badplaats waar het tevens goed wonen is. Miljoenen gasten laven zich jaarlijks aan de Zandvoortse heerlijkheden. Tot op heden zijn er nog zeer veel bunkers in de duinen te vinden, maar vele liggen deels onder het zand verborgen. De bunkerwandeling is een van de meest populaire wandelingen in Zandvoort aan zee. Iedere donderdag kunt u aansluiten bij onze gids, die u meevoert door de duinen en alles vertelt over de geschiedenis van het gebied en het vele aanwezige bunkers. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. I remember when love was new, water come to me eye. There was one, but now there's two, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. When the evening starts to fall, water come to me eye. I need to hear my Liza's call, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Standing there in the marketplace, water come to me eye. Soon I'll feel her warm embrace, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. In the shadow I stand a while, water come to me eye. Soon I'll see my Liza smile Water, come to me, I. Come back, Liza, come back, girl. Wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl. Wipe the tear from me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me I. Every time I'm away from Liza, water come to me I. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. De derde week van maart staat jaarlijks in heel Nederland in het teken van de Week van Zorg en Welzijn. De week wordt dit jaar op zaterdag 15 maart afgesloten met de open dag van zorg en welzijn. Ook in Zandvoort presenteren deze dag de zorg- en welzijnorganisaties zich aan de geïnteresseerde bezoekers. Tijdens de open dag kunt u tussen 2 uur en half vijf een kijkje nemen achter de schermen bij Army Ouderzorg in het Huis aan de Duinen en in AG Bodaan. Ook de dagbesteding van Pluspunt opent voor haar uw deuren. Bij de ontmoetingscentrum Zandstorm aan de Torbekkenstraat 13... wordt speciaal op deze dag verse koffie geserveerd door een echte barista die genuttigd kan worden onder het genot van het accordeonspel van Ed Lelyveld.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 Bij VVV Zandvoort kunt u al uw entreebewijzen aanschaffen... zodat u niet in de rij hoeft te staan voor een kaartje. Maar gelijk kunt u gaan genieten van al het moois. Wist u dat er vanuit Zandvoort binnen een half uur bij het Keukenhof bent?